Gert met het NOS-journaal. Gisteravond is voor de laatste keer een evacuatievlucht van Defensie vertrokken uit Soudaan. Na acht vluchten zijn de meeste Nederlanders inmiddels weg uit het land, zegt het ministerie. Zeker 160 Nederlanders zijn de afgelopen week geëvacueerd. Dat gebeurde via Nederlandse militaire vluchten of die van andere landen. Nederland nam ook andere Europeanen mee die in Soudaan zaten. Er zijn 130 evacuees meegenomen van 18 andere nationaliteiten. In Rotterdam is vannacht een explosie geweest bij een winkel. Niemand raakte gewond. Het is het vierde incident in dezelfde straat in een week tijd. Volgens de politie is vrijdag op dezelfde plek aan de Krooswijkseweg nog een, nog een explosie voorkomen. Een buurtbewoner voorkwam dat een brandbare vloeistof tot ontploffing werd gebracht. In Rotterdam zijn dit jaar al bijna 50 ontploffingen bij woningen en bedrijfspanden geweest. Dat zijn er al net zoveel als heel vorig jaar. Internetproviders in Brazilië hebben de blokkade van Telegram teruggedraaid... na een uitspraak van een rechter. De chat-app werd afgelopen week geblokkeerd... omdat het bedrijf weigert gegevens over neonatiegroepen op het platform te delen... met de Braziliaanse politie. Een rechter in Brazilië heeft gisteren geoordeeld dat de blokkade onredelijk is... omdat de communicatievrijheid impact van duizenden mensen die niets verkeerds hebben gedaan. In het buitengebied van Maastricht zijn gisteravond zes mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde bij een kalksteengroeven waar twee groepen van in totaal zo'n 25 mensen bij elkaar waren. Er zou ruzie tussen de groepen zijn ontstaan. De zes gewonden zijn behandeld in het ziekenhuis en konden daarna naar huis. Dat geldt ook voor twee slachtoffers die in eerste instantie zwaar gewond leken. Drie mensen zijn aangehouden. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging of poging tot doodslag. Het weer, eerst flinke zonnige perioden. In de loop van de middag in het zuiden en westen stapelwolken. Het noorden wolkenvelden vanaf zee. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen meer bewolking. Vooral in het zuiden kans op een bui. Dan 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 boy, dreaming of being a man. I was so young, convinced I knew it all zijn niet. Eerlijk waar, dat boeit me niet. Want dan ga ik alleen maar malen. Want ik wil vluchten van die pijn. Deze man wil ik niet zijn. Hij begint me in te halen. Vaak gevlucht, ik vond geen rust. Ik loop steeds weg, ben uitgeput. Het lijkt alsof ik val. Ik krijg geen adem meer. Is dit de laatste keer? Oh, ik er over straat alsof je niet bestaat. Maar overal waar ik ben, volg je mij. Oh, kom ik van je af of blijf je toch een deel van mij? Met mezelf in gevecht, zelfs mijn schaduw duurt weg dit moet ik in mijn eentje dragen. Van alles geprobeerd, ik heb het maar geaccepteerd.